Michel Koenen met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,1. Het epicentrum was in de buurt van Osaka. Er zijn zeker drie doden en 40 gewonden. Onder de dodelijke slachtoffers is een meisje van 9. Ze zou onder een muur die omviel terecht zijn gekomen. Het eh, treinverkeer in de op twee na grootste stad van Japan is stilgelegd. De Wereldgezondheidsorganisatie erkent vanaf vandaag verslaafd zijn aan gamen officieel als ziekte. Daarmee komt het op één lijn met alcohol- of drugsverslaving. Als je één jaar lang problematisch gamegedrag vertoont... spreekt de WHO al van een verslaving. Het Trimbos Instituut is daar niet blij mee. Ze vinden het veel te snel dat gameverslaving wordt erkend. De regeling van Shell met de Belastingdienst dat het bedrijf geen belasting hoeft af te dragen over dividend is in strijd met de Europese regels. Dat zegt P van de A-europarlementariër Paul Tang. Hij gaat vragen stellen aan de Europese Commissie, meldt trouw. De regeling lijkt volgens Tang op voordelige belastingconstructies waarvoor Apple, Amazon en Starbucks eerder miljoenenboetes kregen opgelegd. Zaterdag schreef Trouw over de deal uit 2005 van Shell en de Belastingdienst. Via het Britse kanaaleiland Jersey zou sindsdien ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. Daardoor is de Nederlandse staat 7 miljard euro misgelopen. En bijna 300 schrijvers, dichters en uitgevers hebben in een open brief in de NRC kritiek op de organisator van de Boekenweek. Het thema volgend jaar is De moeder de vrouw. De schrijvers vinden dat een clichébeeld van de vrouw. Ook vinden ze het raar dat het Boekenweekgeschenk en het essay worden geschreven door een man. Onder meer AFTH van der Heijden en Saskia Noord hebben de ingezonden brief ondertekend.